Dat zou betekenen dat je vega-burger geen burger meer mag eten en je vega-schnitzel geen schnitzel. Het parlement heeft er net over gestemd. En dan we take 113 uh, by roll call. The vote is open. Close. It is adopted. Ja, het voorstel komt uit de vleeslobby. Het zou goed zijn voor boeren als alleen vlees nog vlezige namen mag hebben. Tegenstanders noemen het tijdverspilling. Het is ook nog geen gelopen race. De Europese Commissie en alle EU-landen moeten nog akkoord gaan met het verbod op vlezige veganamen. Op zeker 216 plekken in Nederland zijn giftige staalslakken gebruikt. En dat is bijna twee keer zoveel als werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van Nu.nl en Investico. In de gemeente Schouwen-Duiveland liggen keien van dat spul op strandjes en in natuurgebieden. Het is gewoon eh, toegestaan geweest. Het hoeft ook niet gemeld te worden. Dus eh, ja, eigenlijk is die informatie niet uh, van achter een bureau te achterhalen. We zullen zo'n 400 plekken onderzoeken. Maar we hopen eind dit jaar of misschien begin volgend jaar daar wel uitkomsten uit te hebben. Ja, stammen vaak uit de fabriek van Tata Steel. Als ze in contact komen met water kunnen er schadelijke stoffen uitlekken. En tennissers klagen over de hitte tijdens een toernooi in Shanghai. Overdag is het boven de 30 graden en door de vochtige lucht voelt het nog warmer. Meerdere spelers kregen kramp, moesten opgeven of gingen over hun nek door de hitte. Oud nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, had ook medische verzorging nodig tijdens een wedstrijd. You know, it's brutal when you have over 80% of humidity day after day for the guys, particularly when they're playing during the day with heat, with sun, you know, it's even even more brutal. So It is what it is, you just have to deal with it. De hitte kan ook voordelen hebben. Een Nederlander Talon Griekspoor moest in Shanghai tegen de nummer 2 van de wereld, Yannick Sinner. Die moest opgeven, waardoor Griekspoor een rondje verder kwam. Daarna werd hij dan wel weer uitgeschakeld door de nummer 204 van de wereld. Het weer, een grijs dagje. trekt vanuit het noordwesten ook wat motregen over. Bij een gaatje of 17 nog wel vandaag. Morgen eerst tot zon, later opnieuw wolken.